9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Nicolas Sarkozy is gekozen tot de nieuwe partijleider... van de centrumrechtse Franse partij UMP. De voormalige president van Frankrijk kreeg ruim 64 van de stemmen. Zijn tegenstanders waren een ex-minister van Landbouw en een parlementslid. Sarkozy kondigde in september aan dat hij terugkeert in de politiek. Hij wil opnieuw president worden. Sarkozy verloor in 2012 de presidentsverkiezingen van François Hollande. De Belgische zanger Luc de Vos is onverwacht overleden. Hij was zanger van de band Gorky. De Vlaamse popgroep is in Nederland vooral bekend van de hit Mia uit 1992. In België wordt het lied gezien als een klassieker. Hij was ook schrijver en columnist. Het is nog onduidelijk hoe hij is overleden. Luc de Vos was 52 jaar. De Nederlandse F-16's die sinds september het luchtruim van Estland, Letland en Litouwen bewaken... worden afgelost door Belgische gevechtsvliegtuigen. Dat gebeurt in januari. De NAVO wil de drie landen beschermen vanwege de oplopende spanningen met Rusland. De drie NAVO-lidstaten hebben zelf geen straaljagers. In Rotterdam is een scheidsrechter van 15 in zijn gezicht geslagen door een man van 40. Dat gebeurde na een jeugdwedstrijd naast de Kuip. Er ontstond om onbekende reden ruzie, waarna de toeschouwer de jongen in zijn gezicht sloeg. De man is aangehouden. De scheidsrechter hield een blauwe plek over aan het incident. In de Amerikaanse stad Ferguson zijn ongeveer 100 demonstranten begonnen aan een zevendaagse protestmars. Ze zijn tegen het besluit van een jury om een blanke politieman niet te vervolgen voor het doodschieten van de zwarte jongen Michael Brown. Ze vinden dat de zwarte bevolking onrecht is aangedaan en leggen daarom 180 kilometer af. De vrijspraak van de agent leidde afgelopen week tot ongeregeldheden in meerdere Amerikaanse steden. Het weer, vanavond en vannacht vrij helder en het gaat licht vriezen.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 En iedere aan van 9 tot middernacht het eerste uurtje het beste van dance, R&B. Een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws. De party update en de 10 boven beste plaat van de danshoek. En natuurlijk de lekkerste muziek op de radio. Als opening horen we Kisha met No Enemies. Onderweg zometeen. Nieuws over Kanye West. Breaking news moet ik erbij zeggen. Ook eh, muziek van Kwaps. En de Mac Band komt voorbij. Ja, voor de verandering een keertje een oude plaat.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 hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk met Walk. En daarvoor horen we de Mac Band en de Mac Campbell Brothers met Roses Are Red. Ik heb even breaking news voor je. Misschien heb je het al gehoord natuurlijk. Maar nou ja, zaterdagavond dus. Eh, ja, ik krijg het eh, nieuws natuurlijk door de week binnen. En ja, alleen op zaterdagavond ben ik Breaking News Kanye West. Een van de grootste artiesten van de wereld. Met een eh, beetje capsones. Die gaat ermee stoppen. Een anonieme bron meldt aan een Amerikaanse krant... dat hij stopt met zijn muziekcarrière... om zich te focussen op mode. De rapper is al elf jaar een grootheid in de muziekwereld... en had tientallen hits. Hij is op dit moment druk bezig aan een project met ex-Beatle Paul McCartney. Maar het zou zomaar eens het laatste kunnen zijn. Hij gaat zich volledig richten op de mode. Kanye is geen onbekende in de modewereld. Zo ontwierp hij een eigen kledinglijn en ook nog eens eigen schoenencollectie. Dat deed hij ook voor Nike, maar hij is nu overgestapt naar Adidas. Maar het sportmerk heeft inmiddels al 15 miljoen dollar ontvangen. Kanye West zelf heeft nog niet gereageerd op het gerucht. En ja, het is ook een beetje fijn. Artiesten verdienen heel veel geld. Hè? Kijk naar een Chesto bijvoorbeeld. En eh, Jay-Z en Beyoncé, die eh, het rijkste koppel ter wereld. Maar in de mode kan je echt bakken met geld verdienen. Van de week was ik eens eh, in de stad. Ik doe dat normaal nooit. Ik ga altijd via het internet bestel ik kleren. Maar ik heb een paar keer ben ik geweest in, eh, bij de groothandel. En dan zie je de prijzen, de inkoopprijzen. En als je dan in de winkel staat en je moet voor een spijkerbroek 169 euro betalen. Ja, 169 euro. En ik kan je vertellen, ik weet dat de inkoopprijs 7,95 euro is per broek. Ja, dan ga je toch wel een klein beetje denken van... Eh, hè, heb ik iets fout gedaan? Dus eh, ja, Kanye West heb iets van... ja, ik krijg zomaar 15 miljoen dollar. Moet ik alleen even iets bedenken voor, voor een schoenenmerk. En ja, makkelijk geld verdienen natuurlijk. Maar het is nog niet officieel, het is nog maar een gerucht. Dus eh, we gaan het allemaal meemaken. GFM Zandvoort, de Nightwalk. Onderweg zo meteen de partyagenda. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande vanavond. Maar eerst terug naar de muziek. Crossy Pizza, samen met Chris Willis. Met Lonely One. Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Thank you. moet eerlijk bekennen, ik vind het echt van zijn slechtste plaatsen. Maar ja, een DJ mag natuurlijk niet altijd zijn eigen keuze op de radio draaien. Je moet natuurlijk een beetje rekening met de rest van het volk. En ja, Calvin Harris, de best betaalde DJ-producer ter wereld, staat niet op nummer 1. Dat is onze eigen Hardwell. Maar eh, ja, Kelvin Harris uh, eh, timmert aardig aan de weg. En daarvoor horen we natuurlijk Crashy Pizza en Chris Willis met Lonely One. Het is even tijd voor de party update. Welke leuke feesten er allemaal gaande vandaag op deze zaterdag 29 november 2014. En zoals altijd gaan we eerst even kijken naar The Escape in Amsterdam. met feestje Brainwash, het wekelijkse feestje Brainwash. We doen zijn eigen zand voor zijn Raimundo. Begint om 11 uur vanavond. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. Iedereen 16 euro. Voor meer informatie check even de website Escape.nl. Met natuurlijk Raimundo. Vanavond heeft hij uitgenodigd Joshua Walter, Flax. En de MC Janto en Sexy Mr. S on Sex is ook weer aanwezig. Dat vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En ook vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot 5 in de ochtend. Met natuurlijk Prime, Okuto, Wax Friend en Voorshow Bangers. Dat vanavond in de Melkweg het feestje Encore. En vanavond in Hotel Arena het feestje Atlantis Sailors. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Iedereen 25 euro. En voor meer informatie check even clubrapido.com. Met onder andere DJ Sharon O'Love oh uit the UK. Dat vanavond is in Hotel Arena het feestje Atlantis Sailors. En vanavond in Paradiso hebben we Love Dance. Begint om middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interesse 20 euro. Voor meer informatie check even lovedance.nl. er een hele waslijst met DJ's. Miss Bunty, Jack Credit, Valeria, Bagging Babes... Ferry de Ruiter, Jody Bernal komt voorbij. Het G-Team, Kleine Kim. Nou, gewoon te veel om op te noemen. Ik denk dat er zeker wel pak een beetje 10, 15 DJ's zijn. Vanavond dus in Paradiso Love Dance. En vanavond in Bijlen, stukje rijden met de auto. En we discotheek Zen zit daar. En daar hebben we vanavond uh, eh, DJ Jean. En dat doet het samen met uh, eh, DJ Dekker en MC Marlon Hill. Begint om 11 uur, doet tot 5 uur in de ochtend. De intree is 5 euro, op maar het valt mee, de intreeprijs. Maar je moet er wel helemaal voor naar Bijlen rijden. En vanavond in de Unie in Amsterdam natuurlijk Click Presents Melodia. Ginten, eh, is al begonnen trouwens. Vanmiddag om 12 uur is het begonnen. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree is 25 euro. En voor meer informatie checken we de website iloveclick.nl. Met onder andere Arnas, Donatello, Eindmuziek Live, Johannes Saalbach, Castex Torau, My Favorite Robot, Stefan Z, Stefano Ricetta, Timmer en MC Complicated. Dat is vanavond allemaal in de Westerunie. Click Presents Melodia. En wat vanavond wat dichter bij huis hebben eh, hebben we het, hebben het natuurlijk de Stalker. Vanavond de eh, uh, Boots Presents Jack Jameson. Begint om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. Meer informatie checken we de website clubstalker.nl. Met natuurlijk James, nee Jack Jameson, <laughs> The Boots en Tim van Aars. Dat vanavond dus in de Stalker in Haarlem. En tot zover ook de feestjes. Gaan we snel terug naar de muziek, want daar was ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Tot middernacht zijn we bij Met nieuw op de radio, Lecrae met Non-Fiction. Yeah, it's fact, no fiction. It's my interpretation. You wanna know how it went down? Dobby, get I'll tell you. Hey, yo, bitch, turn me up a little bit in the headphones, man. Yeah. Check it. Uh. I guess I'll take it back to graduation. Got my degree, but writing songs was my fascination. I got a job installing cable, then I got promoted. Moved out my mama house, but still this music was the motive. Around this time, I'm bumping tunnel rats and CMR. But Lil John was on the radio and on the charts. I got creative, took the money that I made and bought a beat machine. Now it's me and T out up late. I volunteer at detention centers to be a leader. I got these young dudes loving the way I eat the beat up. I ain't wanna blow up, just wanna give them Jesus. And been starting Reach records was all I needed. I hit the road on the weekends to do a show. Ain't asked for money, but they still gave a little dope. Just a bunch of wild kids in the front row, like you ain't Lil Wayne, you a lame man. I gotta go. But I did it, and I was on a mission. And little by little, a couple of them would get it. Was rapping in the hood, and folks broke down crying. That's when I knew this was bigger than me and bigger than mine. It's not fiction. You wanna hear the truth? Pay attention. Uh, and if I never got a mention, still do it for the love and the mission. Yeah. My, my, my interpretation, interpretation, fiction It's all fact, it's all fact, it's all fact, non-fiction. Fast forward just a year later, I done dropped my first album and I'm feeling like I made it. Going all around the world trying to tell them about the safe. What else? And I ain't tripping, we ain't really getting paper. Nah about to marry me a lady. I left my old job, so I'm praying rap pay me. I dropped my next album, Jesus music kinda major. I moved away to Memphis, it was hot as the equator. And gunshots every night to make you wake up. Sleeping on the floor, hoping you don't pick a stray up. Soup Campbell took me in and got my weight up. Then I flew back to Cali, started working on Rebel. Uh, we had a feeling it would be a problem. It's like the Lord wrote the whole thing. Uh, but at home, I was having problems. Married life like a bad dream. Yeah. Now we fighting every day. My travel getting heavy, two babies, one baby mama. I'm arrogant and self-righteous, helping everybody but my wife yeah, through the drama. It's not fiction. You wanna hear the truth? pay attention. Uh, and if I never got a mention, still do it for the love and the mission. Yeah. My interpretation. It's not fiction all fact, it's all fact, it's I need a new place, new grace, new city, new state. Now we all headed to Atlanta. Uh, I'm stressed out trying to lead, I'ma bleed myself, burning out. I can see the pattern. I'm just writing my pain over beats, and I'm guessing rehab was the outcome. I wrote background at the kitchen table. Thought it wouldn't make the album. Shortly after I got a hold of Tim Keller's books. Man, I promise you, it's like my whole life changed. Andy Crouch wrote a book about culture making. And after that, I had to make a slight change. Ask the homies, I ain't do it for the money, man. Nah, I made church clothes out of love. And me and Street working day and night. Wait a minute, now gravity's blowing up. I want a Grammy, and I ain't even tripping on it. Uh, I got a mission that I'm fighting for I'm writing songs trying to give you substance. Yeah. I'm writing songs fighting for your soul. Uh, we may run at a different pace, but let's continue the race. You running yours, I'm running mine. I promise I left out a lot of details. Well, Gavi said I'm out of time. The most back-to-back -back beats. Nightwalk. see my world It's not right when your friends start talking behind your back. It's not right when you're seen on dat is dus muziek van de bodybangers Bangers en Menno met Like That. En daarvoor een Tough Low met Not On Drugs. Ja, ik zit er weer mijn blaterbak te kijken. Maar eh, ik moet zeggen, ik heb allemaal <laughs> oude cd's meegenomen. En dan ben ik wat dat betreft uh, oud. Het is niet oude muziek, maar ik, eh, ik loop het liefst tot voor op de muziek. De nieuwste muziek die de DJ binnenkrijgen, die heb ik normaal altijd mee. En vandaag zit ik kijken in die bak en ik denk alleen maar... ja, muziek van al een paar weken geleden. Altijd een beetje vies tegen. Maar Hè? Als de muziek maar lekker is. Het is even tijd voor de 10 boven beste platen van Donald. Deze week op 10 Dubs en Dropgun met Pyramid. En op 9 Cascara en John Diablo met A Little More. En op 8 Matty met Lion. En op 7 deze week Dara Live met Freaks Have More Fun. Op 6 Calvin Harris Rehab met Burning. En op 5 hebben we echt. En en Ingrosso. Het Can Hold Us Down. Op 4 deze week Eddie Amador. Het nummer wat al heel wat jaren meegaat in de housewereld. Het is house music. Op 3 deze week Oemet Oscar. met Superwave. Op 2 Mason met Exceder. En deze week op 1 in de 10 boven beste plaat van de dansgroep. De plaat die zeker voorbij gaat komen in de clubs her en der als je dit weekend gaat stappen. Het is eh, Chocolate Puma en Firebeats met I Can Understand. En die ga je straks zeker horen bij DJ Mouse in de Global House Live. Ik heb hem gezien, dus eh, denk een beetje het eind van zijn mix gaat hij die draai. Dus gaat allemaal goed komen. CFM Zandvoort door met muziek. Een oudje, maar zeker een lekkere. Oliver Heldens, Koala. never fucked Wayne, I never fucked Drake. All my life, man, fuck's sake. If I did, I am a menage with him and let him eat my ass like a cupcake. My man, fool, he just ate. I don't duck nobody but tape. Yeah, that was a setup for a punchline on duct tape. Worry about if my butt fake. Worry, worry about y'all niggas are straight. These, these girls are my sons, John, John and Kate. Plus eight. When I walk in, sit up straight. I don't give a fuck if I was late. Dinner with my man on a G5 is my idea of an update. Hut, hut one, hut, hut two. Big titties, big butt too. Fuck, fuck with them real niggas who don't tell niggas what they up to. Had to shell bitches with a top is. ring finger with a rock is. These, these hoes couldn't test me, even if the name was Pop Quiz. Bad bitches who I fuck with. Mad, mad bitches we don't fuck with. I don't fuck with them chickens unless they last name is Cutlet. Let it soak in like seasoning. And tell them bitches blow me. Lance Stevens. Raise every bottle and cup in the sky. Sparks in the air like the 4th of July. Nothing but bad bitches in here tonight. Oh, if you lame and you know it, be quiet. None but real niggas only. Bad bitches only. Rich niggas only. Independent bitches only. Boss niggas only, thick bitches only. I got my real niggas yeah. here by my side. Only. I never fuck Nikki cause she got a man. But when that's over, then I'm first in line. And the other day in her Maybach, I thought, goddamn, this is the perfect time. We had just come from that video. You know, LA traffic, had the city slow. She was sitting down on that big butt, but I was still staring at the titties, though. Yeah, low key and maybe high key. I been peeped that you like me, you know? fuck you really wanna be with besides me? I mean, it doesn't take much for us to do this shit quietly. I mean, she say I'm obsessed with thick women, and I agree. Yeah, that's right. I like my girls BBW. Yeah, type that wanna suck you dry and then eat some lunch with you. Yeah, so thick that everybody else in the room is so uncomfortable. Ass on Houston, Texas, but the face look just like Claire Huxtable. Oh, yeah. You the man in the city when the mayor fuck with you. The NBA players fuck with you. The badass bitches doing makeup and hair fuck with you. Ah, that's cause I believe in something, I stand for it. And Nikki, if you ever try to fuck, just give me the heads up so I can plan for it. Raise every bottle and cup in the sky. Hey. Sparks in the air like the 4th of July. Nothing but bad bitches in here tonight. Oh, if you lame and you know it, be quiet. None but real niggas only. Bad bitches only. Rich niggas only. Independent bitches only. Boss niggas only. Thick bitches only. I got my real niggas here by my side fuck Nick that's fucked up. If I did fuck, she would be fucked up. Whoever is hitting ain't hitting it right. Cause she act like she need dick in her life. That's another story, I'm no storyteller. I piss greatness like gold is yellow. All my goons so overzealous. I'm from Holly Grove, the holy mecca say I got running for days. I squirm and I shake, but I'm stuck in my ways. My girlfriend would beat a bitch up if she wave. They better not fuck with her surfboard. Surfboard, my eyes just so bright, I take cover for shade. Don't have my money, take mothers instead. You got the hiccups, you swallow the truth. Then I make you bird boy. Creepy like and I'm talking about running in houses with army guns. So think about your son and daughter rooms. Got two hoes with me messed up, they got smaller guns. Ain't thinking about your son and daughter rooms. This shit is crazy, man. I've been praising my nigga that Thank you. Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Het was muziek van Oemek. Mike Fell en Chris Voice met Hard Times. En ook hoor je nog Nicki Minaj voorbij komen. Samen met Drake, Lil Wayne en Chris Brown met Only. Het zit er op het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd zometeen. De Global House met DJ Mauso. En in het derde uurtje DJ Cavastelli. Ik kan het heel moeilijk uitspreken, maar... Eh, hij komt uit Italië en eh, de afgelopen drie weken hoor je hem tussen 11 en middernacht op de radio aangezien DJ Charles de laatste tijd heel erg druk heeft. Dus uh, straks dus vanaf 11 uur DJ Kelly uit, eh, uit, uit Italië. Dus ik spreek het niet helemaal goed uit, maar je hoort het wel iets jinglesen in het uur hoe je het precies uitspreekt. CFM Zandvoort, ik heb nog een plaatje te gaan.